Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 14 vrachtschepen in Turkse wateren kunnen morgen veilig naar Oekraïne varen. Dat meldt de VN. Daarover hebben Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties een akkoord bereikt. Rusland zou geïnformeerd zijn over dat akkoord. Het Kremlin zegt in een eerste reactie niet expliciet dat het meewerkt aan de watercorridor morgen, maar wel dat het hierover in gesprek blijft met Turkije en de VN. De graanexport over de Zwarte Zee lag vandaag stil omdat Rusland de samenwerking bij de zogenoemde graandeal heeft opgeschort. Volgens de VN is er voor morgen een uitzondering geregeld, zodat de 14 schepen veilig kunnen doorvaren. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië is een derde van de stemmen geteld. In de eerste voorlopige uitslagen had de rechtse president Bolsonaro... een ruime voorsprong op zijn tegenstander, de linkse oud-president Lula da Silva. Maar die achterstand heeft Lula inmiddels bijna ingelopen. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten hun stem uitbrengen. Tijdens de stembusgang waren er meldingen over politieagenten... die bussen met kiezers tegenhielden om die te controleren. Maar volgens de Braziliaanse autoriteit die toezicht houdt op de verkiezingen... heeft iedereen die dat wilde zijn stem kunnen uitbrengen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Congo legt de schuld van het drama rond een popconcert bij de organisatoren van dat evenement. Die hebben daar nog niet op gereageerd. Tijdens het optreden van een beroemde Afrikaanse popster in een stadion kwamen zeker elf mensen om het leven, onder wie twee agenten. Ze werden in de menigte verdrukt, zeggen autoriteiten. In Praag hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen populisme en extremisme en voor steun aan Oekraïne. De betogers droegen EU-vlaggen en vlaggen van Oekraïne. Tsjechië is een van de meest uitgesproken bondgenoten van het land. De grote demonstratie was een reactie op een protest van afgelopen vrijdag. Ook toen waren er tienduizenden mensen op de been, maar dan om actie te voeren tegen de NAVO en de EU... en om op te roepen tot het gesprek met Moskou over het leveren van gas. Het weer vannacht is het droog met enkele opklaringen. Er kunnen wat mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Lokaal valt er een bui. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden.